De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. De Taliban ontkent iedere betrokkenheid. Er zijn berichten dat de islamitische beweging in gesprek is met de VS... over onder meer het uitruilen van gevangenen. De regering gaat bij wet regelen dat kwetsbare ouders al voordat het kind geboren is extra ondersteuning krijgen. Daarvoor wordt de komende drie jaar 41 miljoen euro uitgetrokken. Nu kan jeugdgezondheidszorg pas ingrijpen als het kind er al is. Kinderen van mensen met psychosociale problemen hebben meer kans op groeistoornissen, suikerziekte en overgewicht. De overtocht naar Ameland wordt in de loop van volgend jaar aanzienlijk korter. De vaargul wordt uitgediept en drie grote bochten worden weggenomen. Daardoor doet de veerboot van Holwert naar Ameland er straks niet meer drie kwartier over, maar iets meer dan een half uur. Veel eilanders ergeren zich eraan dat de boot regelmatig vertraging oploopt omdat de vaargul dichtslipt. Het werk aan de vaargul begint halverwege volgend jaar. In tien jaar tijd zijn bij woningbranden ruim 300 mensen om het leven gekomen. De helft daarvan is ouder dan 60. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie. Ouderen kunnen vaak niet snel genoeg vluchten omdat ze slecht ter been zijn. De politie krijgt er volgend jaar nog eens 58 miljoen euro bij, melden Haagse bronnen aan NOS. Met het geld moeten de tekorten worden opgevangen die ontstaan omdat veel agenten binnenkort met pensioen gaan. Ook trekt het kabinet 30 miljoen euro extra uit voor de aanpak van internetcriminaliteit.